Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Dit is Juri Stubinetski met het NOS-journaal. Het opruimen van de ravage die op veel plaatsen in Nederland is aangericht door het noodweer... zal nog wel enige dagen duren. In Gelderland, Brabant en Limburg moeten een paar duizend omgewaaide bomen worden opgeruimd. In de Brabantse gemeente Deurne spreekt de gemeente van een natuurramp. De totale schade van het noodweer wordt geraamd op 25 miljoen euro, waarvan 20 miljoen in Gelderland... Bij verzekeringsmaatschappijen stromen vandaag de meldingen over storm- en regenschade binnen. Minister Van der Hoeven gaat met alle betrokken partijen praten over MSD, het vroegere Organon. Bij het farmaceutische bedrijf in Os verdwijnt bijna de helft van de 4500 banen. Werknemers van Organon protesteerden vandaag in Den Haag tegen de reorganisatie. De Kamercommissie voor Sociale Zaken onderbreekt volgende week woensdag het reces voor een debat over Organon. Een buschauffeur van Connection heeft in Ude geweigerd een vrouw mee te nemen omdat ze een niqab droeg. Dat is een sluier die alleen de ogen onbedekt laat. Connection heeft inmiddels excuses aangeboden aan de vrouw. De chauffeur had haar niet mogen weigeren en hij kan worden gestraft, zegt het bedrijf. Het bisdom Den Bosch heeft twee hulpbisschoppen gekregen. Het zijn Rob Mutsaerts en Jan Liese. Mutsaerts is de laatste jaren een paar keer in het nieuws geweest. Zo betuigde hij steun aan een collega-priester... die de koers van het bisdom Den Bosch niet streng genoeg vond. Ook was hij het eens met een pastoor die Fitna een goede film noemde... omdat die waarschuwt tegen de opkomst van de islam. In de Tour de France heeft Mark Cavendish zijn derde overwinning geboekt. De Brit was in de elfde etappe de snelste in de massasprint. De Italiaan Petacchi en de Amerikaan Ferrer werden tweede en derde. In de top van het algemeen klassement veranderde niets. De gele trui blijft in handen van Andy Slek. Het weer, af en toe zon. Bij een stevige zuidwestenwind is het 20 tot 25 graden.